Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die vanochtend te wilde aanvallen was een 20-jarige Marokkaan. Hij werd geboren in Casablanca, meldt een Franse nieuwszender. De politie kon hem identificeren aan de hand van zijn vingerafdrukken. De man, Ali Salah, was in 2013 gearresteerd en toen werden zijn vingerafdrukken afgenomen. Hij werd vanochtend doodgeschoten toen hij met een mes een politiebureau probeerde binnen te komen. Hij had een boodschap van IS bij zich waarin de verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist. De man uit Kloosterburen die vastzit voor de dood van Jesse van Wieren is een psychiatrisch patiënt. De verdachte woonde onder begeleiding in een zogenoemd oefenhuis van een GGZ-instelling. De 28-jarige Jesse van Wieren uit Leens verdween in de nieuwjaarsnacht nadat hij was gaan stappen in Kloosterburen. Zijn lichaam werd dinsdag gevonden in de tuin van de verdachte. De Amsterdamse politie heeft afgelopen nacht twee jongetjes van een bushalte geplukt. De broers van 9 en 12 zaten daar rond 1 uur te wachten op de bus. Ze hadden logeerspullen bij zich. Ze zeiden dat ze naar hun vader wilden. Hun moeder zou toestemming hebben gegeven. De agenten namen de jongens mee en maakten voor hen een warme maaltijd. Daarna viel een van de jongens in slaap. Hun ouders waren allebei onbereikbaar. Jeugdzorg heeft zich nu over de jongens ontfermd.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 Het weer. De vorst is bijna overal verdwenen, maar in Groningen kan het nog glad zijn. Daar is code rood nog altijd van kracht. Vanochtend, nee, vannacht wordt het overal droog, minima van 2 tot 6 graden. Morgen is het droog en zonnig met maxima van 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Short.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 mooie muziek in overvloed. There are places Welkom luisteraars bij weer twee uur tussen app en vloed. De aftrap was van de Beatles. In My Life, een van mijn lievelingsliedjes van de Beatles mag ik wel zeggen. Maar vanavond nog veel meer mooie muziek. Eh, wat dacht u van deze? Dit zijn de Canadian Tenors. Een prachtige uitvoering van eh, het nummer Hallelujah. Uh, let u eens op de close harmony zang van deze heren. Fantastisch. strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. this room feel so I tried to touch I told the truth I didn't come to fool you And even though een fantastische uitvoering van de Canadian Tenors. Halleluja. En uh, er, is ook nog een, gaat er een filmpje rond op YouTube. Dan komt ook Celine Dion komt het team versterken. En die zingt dat nummer dan ook nog mee. Nou, dan klinkt het helemaal fantastisch. Dat misschien eh, in een ander programma nog eens een keer teruggedraaid. Ik ga nu verder met een, eh, een mooie van Johnny Cash. The Solitary Man. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me. I'll be what I am. A solitary man. Solitary man. I've had it to here, being where love's a small word, a part-time thing, a paper ring I know it's been done having one girl who loved me. Right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me, and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am. a solitary man, a solitary man, solitary man. Ja, toch wel heel apart de stemgeluid van eh, Johnny Cash was dat met Solitary Man. Ik ben nog altijd een beetje hees luisteraars. Komt allemaal door een puffertje wat ik moet eh, nemen vanwege luchtwegklachten nog altijd. Eh, het begint aardig onder controle te komen. Dankzij het puffertje zit zon in en zo. Ja, u kent dat wel. Maar eh, ja, het maakt je ook een beetje hees. Je moet je mond spoelen elke keer als je een puffertje neemt. En, eh, ja, dat voorkomt toch niet dat je op een gegeven moment ja, je stem een beetje kwijtraakt. <laughs> Het zij zo. Maar goed, de benauwdheid is weg en dat is het allerbelangrijkste. een mooie van, nou, van, van Beckerack eigenlijk. Dusty Springfield zingt het. Anyone Who Had a Heart. Dusty Springfield zong het. Een compositie van uh, Burt Bacharach en Hal David. Dat waren de componisten. En uh, ja, die hebben heel wat hits eh, op hun naam staan, luisteraars. Ja, op Facebook, daar kom ik natuurlijk onder de naam Cheryl Duif voor. En een duif, die krijgt nog wel eens reacties op Facebook. Waaronder bijvoorbeeld een duif die dan roept uh, roe koe. En dan zegt de koe weer koe en zo. <laughs> Daar staan dan aardige plaatjes bij. Maar ook deze eh, kreeg ik van Marius van Buringen. En Marius die vond een nummer uh, van Heintje, Heintje Simons. Die kent u nog wel van mama. maar die zingt ook over een duif. 哒。 wat een reputatie heb ik zeg. Duif, een eh, diertje van de wereldvrede. Zo werd ik zelfs bezongen. Nou, fantastisch. Heintje, bedankt. Marius van Buringen, bedankt voor eh, de leuke suggestie. The Minute You're Gone, luisteraars. Daar ben ik alweer helemaal uh, The Minute You're Gone. shine. donderdagavond natuurlijk. Want dan uh, tot 12 uur heerlijke muziek. Dan Vogelberg. We blijven even bij de duiven. <laughs> Longer Dan. than there have been fishes in the ocean, higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens. I've been in love with you, stronger than any mountain than any tree ever grew, deeper than mooiste liedjes die ik ken. Samen natuurlijk met God Only Knows van de Beach Boys. Maar dit is ook een hele mooie. Vertolkt door George Michael dit keer. First time ever I saw your face. The first time ever I saw your face. I thought the sun Saw Your Face. Prachtig nummer eh, van Roberto Fleck ook. Maar dit keer vertolkt door eh, George Michael. Die hoort u. Nou, leg je hoofd dan maar heel eventjes op mijn schouder. Ruit maar. Alles kan bij tussen app en vloed. Tot 12 uur vannacht.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 Some people say that love's a game, a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then. Put your head on my shoulder Whisper in my ear Baby Words I want to hear Tell me Tell me that you love me too Some people say that love's a game, a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday. And then this pool will rush in. to hear. Tell me, put your head on my shoulder. uitvoering van het nummer van eh, Shania Twain. wat daar kent u natuurlijk van. From This Moment. En dit was niemand minder dan Sam Bailey. We gaan eventjes terug in de armen van Mary. En dat doen we samen met Smokey. in de armen van Mary te liggen op het strand van, eh, van Zandvoort. Met een meeuw om je heen. Nou, dat kan je helemaal niet stuk. Het is alweer uh, eh, 12 minuten over half uh, eh, 11 luisteraars. We gaan alweer heel langzaam maar zeker naar de klok van 11 uur. Maar ik kan nog een enkele mooie nummers draaien voordat het zover is. En dan ben ik daarna nog een uur bij u, dus niet getreurd. Nou, Magisch van Buringen die merkt terecht op dat ik schor ben. Ik heb het al eerder in de uitzending een beetje aangehaald. Komt door een puffeltje wat ik gebruik van mijn luchtwegen. En <clears throat> dat zorgt eh, als bijwerking dat je een beetje schor kan worden. En eh, ja, nou ja, ik ben beter een beetje schor dan een beetje benauwd, zeg ik altijd maar. Roch Voisin, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Die eh, heeft het over On The Outside. like a river, trees all around her, but I only ever came near enough to hear her voice on the outside. She was a woman inside a castle nights all around her and I never found myself strong enough to reach and touch from the outside. And every time I try to swim across, I thought I'd drown. And every time I try to climb that wall, I thought I'd fall outside was uh, eh, Rock met eh, On The Outside. Ja, luisteraars, uh, ik heb een suggestie namens Magis van Buringen... voor u allen een nieuw nummer van David Bowie. Het nummer heet Lazarus, ik heb het zelf nog niet eerder gehoord. Ik ga het draaien en ik hoop dat het mooi is. Nou, daar ga ik vanuit. up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. David Bowie. Het nummer heet Lazarus en ik heb van Marius begrepen... dat hij morgen pas officieel uitkomt in Nederland. Dus we hebben een primeurtje hier vanavond. Eh, in de studio gearriveerd eh, mijn goede vriend Orno eh, Hulshof. En we zijn allebei al meteen een beetje lazers. <laughs> Komt allemaal door David Bowie. David Bowie is schuld, zullen we maar zeggen. We moeten toch iemand de schuld geven? <laughs> Ja, luisteraars, maar wel een heel ja, apart nummer weer. Ja, dat zijn we natuurlijk gewend van David Bowie. Die heeft alleen maar aparte muziek. En eh, daar zijn we heel blij mee dat er weer een nieuwe exemplaren van zijn hand is eh, uitgekomen. Eh, morgen dus officieel in Nederland, maar ik heb hem al kunnen, kunnen vinden op een muziekprovider. Dus ik kon hem met alle plezier voor u draaien. Paul Garrick heeft een bijzondere uitvoering van een nummer van The Eagles. Love Will Keep Us Alive. Nou, daar gaan we dan maar voor. standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. Don't you worry, sometimes you've just gotta let it ride. The world is changing right before your eyes. now I found you. There's no more emptiness inside when we're hungry. Love will keep us alive. I would die for you. Climb the highest mountain Baby, there's nothing I wouldn't do for you. Now I found you. There's no more emptiness inside when we're home. home houdt ons in leven. Love will keep us alive. Eh, ik zei het net al, eh, ook gearriveerd in de studio. Eh, Orno Hulshoff. Orno, goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je nog eventjes deze kant op bent gekomen. Door ja. donkere en nou, storm, stormachtige donker zal maar niet <laughs> door zijn, maar dat was het stormachtige. Stormachtige Dat eventjes dacht van nou, laat ik maar lekker thuis blijven. Achter de computer. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik wel: geen tak, ik zag je zo zielig alleen zitten. <laughs> geen, geen tak op je auto gekregen? Nee, nee, nee, nee ik niet. Nee, nee. Maar het, eh, ik merkte ook verder eh, weinig van de storm. Op, totdat ik eh, op slaan kwam. Toen ja. echt een beetje... Ja, ja, ja. Er zit duif uit de, ja. uit de te blazen. <laughs> Dan je dat. Ja, je moet overigens... we zijn eenzaam, maar niet alleen. Want je zegt, hij zat alleen. Ik, ik, zat wel alleen, maar ik ben niet helemaal eenzaam. Want ook Desiree uh, eh, online, en die doet jou van harte de groeten. Dus, ja, eh, de Ik heb al, ja, ik heb natuurlijk. Al, als Marius, nou, maar dat weet je al. Want we, hebben de groeten al teruggedaan. Uh, nou, dat maakt het allemaal een lovely day, toch? Dacht het wel. <laughs> ja, zeker Bill Withers. Ja, de Bill Withers. Had ik jou eh, gevraagd. Ja. Ja, dat is hem niet, verdorie. Ja, uh, Lovely idee moeten we hebben. Deze. Dacht ik ook, ja. ja. up in the morning